In de wagen zijn flessen met het brandbare propaan en benzine, een onbekend poeder en een tijdmechanisme gevonden. De politie heeft bevestigd dat het waarschijnlijk om een autobom gaat. Na de eerste melding dat er rook uit de geparkeerde auto kwam, werd de omgeving van Times Square meteen afgezet. Omdat het een populair uitgaansgebied is, is het daar op zaterdag altijd erg druk. Een vliegtuig dat onderweg was van Taiwan naar Shanghai in China heeft een voorzorgslanding gemaakt omdat een passagier had gezegd dat hij een bom bij zich had. Het toestel landde veilig op een luchthaven in het oosten van China. Toen de man werd aangehouden gaf hij toe geen explosieven bij zich te hebben en dat hij een grap maakte. De Griekse premier Papandreou maakt om half negen de inhoud van het reddingsplan voor de Griekse economie bekend. Griekenland is het gisteren eens geworden met de EU en het IMF over maatregelen om de Griekse economie erbovenop te helpen. In verschillende Amerikaanse steden is gedemonstreerd tegen de aanscherping van een immigratiewet in de staat Arizona. De verplichte die verplicht agenten om iedereen van wie ze denken dat hij illegaal in de VS is te controleren. Onder meer in Chicago, Dallas en de hoofdstad Washington waren demonstraties. In Los Angeles waren zo'n 50.000 mensen op de been. De betogers willen dat president Obama de wet tegenhoudt. De politie heeft bekeuringen uitgedeeld tijdens het rally-evenement Gumball 3000. Een race waarbij de deelnemers in een week 3000 mijl afleggen... langs verschillende steden op meerdere continenten. De rallyrijders deden ook Amsterdam aan. Hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven en aan wie is niet bekend. Aan de race doen dit jaar onder meer Knight Rider acteur David Hasselhoff... en rapper Exhibit mee. Het weer... Overwegend bewolkt, vanuit het zuiden valt de regen. De maxima lopen uiteen van 9 graden op de Wadden tot 12 in